Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man aangehouden voor het bedreigen van de BBB. Het gaat om een man van 61 die in een interview met de Telegraaf heeft gezegd... het partijkantoor van de partij in de fik te zullen steken. De man is een radicale dierenrechtenactivist uit het Gelderse Lochem. De BBB van Caroline van der Plas heeft aangifte gedaan tegen de man. De Friese Nationale Partij doet mee aan de verkiezingen in oktober. Iets meer dan de helft van de leden heeft daarmee ingestemd. Lijsttrekker wordt Aantjelle Soeboer, die eerder voor NSC in de Kamer zat. In Rotterdam is een man overleden na een aanval van twee honden. Dat gebeurde in zijn huis. Of het zijn honden waren, is niet bekend. Toen de politie de woning binnenkwam, moesten ze op een van de twee dieren schieten om de man te kunnen helpen politie heeft nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De twee honden zijn korte tijd later gedood. Om wat voor honden het gaat is niet bekend. In Egypte zijn zeker drie doden gevallen bij een ongeluk met een trein. Bijna 100 mensen raakten gewond. De trein was vanuit het noordwesten van het land op weg naar Cairo. Zeven wagons belanden naast de rails, twee daarvan kantelden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Helmond is een man aangehouden die zijn geslachtsdeel zou hebben laten zien aan twee meisjes. Het gaat om een man van 74. Hij liep rond bij een basisschool toen hij zijn penis tevoorschijn haalde en deze liet zien aan de twee kinderen. Zij renden weg en hun ouders belden de politie. De man werd gezien op camerabeelden en is in zijn woonplaats Nijmegen gearresteerd.